9 uur. Dit is door Megens met het NOS-journaal. Inwoners van Den Haag worden de komende jaren dikker, eenzamer en depressiever dan mensen in de rest van het land. Dat blijkt uit een onderzoek van de GGD Haaglanden. De groei komt vooral door de vergrijzing en door de verwachte toename van het aantal inwoners van niet-westerse afkomst. Vooral de eenzaamheid neemt toe. In 2020 zijn er in Den Haag ruim 15.000 meer eenzame inwoners dan in 2012. De toename van diabetes komt vooral doordat er meer mensen van buitenlandse afkomst in Den Haag gaan wonen. Diabetes komt vaker voor bij Hindoestanen, Turken en Marokkanen. Burgemeester Van der Laan zegt dat een aanslag in Amsterdam een mogelijkheid blijft, ondanks preventiemaatregelen. In een column in Dagblad Metro roept hij inwoners op alert te zijn en verdachte situaties te melden. Volgens Van der Laan staat Amsterdam er net zo voor als tien jaar geleden, vlak voor de moord op Theo van Gogh. De spanningen in de stad nemen toe. Radicalisering is een stuk zichtbaarder geworden, zegt Van der Laan. Volgens hem is sinds de moord op Van Gogh op 2 november 2004 van alles gedaan om radicalisering te voorkomen. De burgemeester zegt dan ook dat mensen zich niet te veel zorgen moeten maken. In de noordelijke kustprovincies worden de dijken extra gecontroleerd. Noord-Nederland krijgt vanmorgen te maken met hoog water. De hoogste stand in Delfzijl wordt rond half elf verwacht, zo meldt Rijkswaterstaat. De hoge stand is het gevolg van de storm. In Zeeland en de omgeving van Rotterdam zijn de problemen als gevolg van de noordwestenstorm al achter de rug. De overlast viel mee. De Oosterscheldekering was dicht, maar is inmiddels weer open. Bij Hoek van Holland werd de scheepvaart stilgelegd, maar de Maaslandkering hoefde niet dicht. Het weer, in het noordelijk kustgebied dus een stormachtige noordwestenwind. In de rest van het land waait het matig tot krachtig. Verder zijn zware windstoten mogelijk. Het aantal buien neemt in de loop van de dag af. Er is ook wat zon en het wordt zo'n 12 graden. Morgen weinig wind en wat lichte regen. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad nog files op de A1 vanaf Amersfoort naar Amsterdam... bij Eembrugge 3 kilometer. De A4 daarna Amsterdam bij Dorp 6... A9 Alkmaar-Amstelveen bij Battenverdorp 3 kilometer. De ringweg A10 tussen Watergaasmeer en de afrit Rai 3.